Twee uur. Dit is rondje Jeroen Tjepkema, het NOS Journaal. De orkaan Irma hangt nu boven Sint Maarten. Daarbij zijn windstoten gemeten van 350 km per uur, meldt Weerplaza. Straten in de hoofdstad Philipsburg liepen uren geleden al onder water, net als op het Franse deel van het eiland. Bewoners is opgedragen om een veilige plek in huis op te zoeken en absoluut niet de straat op te gaan. Irma is uitgegroeid tot een orkaan in de vijfde en zwaarste categorie. Het is de sterkste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Saba en Sint-Eustatius hebben minder last dan Sint Maarten, maar ook daar is het noodweer. Minister Plasterk voor Koningsrijksrelaties schrijft op Twitter dat Nederland klaar staat om te helpen. De SP gaat zo snel mogelijk een motie indienen in de Tweede Kamer... om ervoor te zorgen dat het eigen risico niet omhoog gaat. Volgens Haagse bronnen wordt het eigen risico volgend jaar verhoogd naar 400 euro. De SP is daar fel tegen. Fractievoorzitter Roemer zei in het radioprogramma De Ochtend... dat zieke mensen nu de rekening krijgen, terwijl ze er niks aan kunnen doen. De onderhandelaars voor een nieuw kabinet zouden een verhoging nog kunnen tegenhouden, maar die willen daar niets over kwijt. CDA en ChristenUnie pleiten in hun verkiezingsprogramma voor een verlaging van het eigen risico. Het OM heeft tegen de eerste Feyenoord-fans die staan voor rellen... na de verloren wedstrijd tegen Excelsior in mei taakstraffen... van 180 tot 240 uur geëist. De fans waren boos dat hun club die dag nog geen landskampioen werd. Veel relschoppers hadden gedronken en drugs gebruikt. Ze bekogelden de politie op de Koolsingel met stenen, hekken en parasolvoeten. Max Verstappen heeft de rechtszaak tegen online supermarkt Picnic gewonnen. Die maakte vorig jaar een reclamefilmpje met een lookalike van de Formule 1-coureur. Volgens de rechter is dat identiteitsfraude. Het bedrijf moet nu een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die is, is nog niet duidelijk.